Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote zedenzaak in Barendrecht blijkt nog groter dan eerder gedacht. Een paar maanden geleden werd bekend dat een man van 45 uit Barendrecht 22 meisjes zou hebben misbruikt. Het gebeurde bijvoorbeeld als zijn kinderen van de basisschool vriendinnetjes mee naar huis namen voor een logeerpartijtje. Volgens een organisatie die de slachtoffers vertegenwoordigt... zou de man geen 22 meisjes, maar 29 slachtoffers hebben misbruikt. Een van de datakabels die op de bodem van de Oostzee ligt, is weer gerepareerd. Vorige week ging die kapot, mogelijk door sabotage. Onderzoekers denken dat een Chinees vrachtschip dat uit Rusland kwam er iets mee te maken heeft. Mogelijk sleurde die het anker over de zeebodem, waardoor de kabels werden geraakt. Weer een flinke knal in Nijkerk in Gelderland vanochtend. Het is de derde keer in korte tijd dat er een explosie was in een woonwijk daar. Waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. Het huis waar het gebeurde is beschadigd. Op foto's is te zien dat een raam helemaal eruit geknald is. Geldproblemen bij sportclubs in ons land staat in het AD. Meer dan de helft van de sportverenigingen zeggen dat ze zich grote zorgen maken over hun toekomst. Het komt vooral door hoge energiekosten, minder subsidies en hogere huren van zalen en velden. En vijf jaar na de verwoestende megabrand is de Notre-Dame weer helemaal hersteld van binnen. Volgende week wordt de iconische kathedraal in Parijs officieel heropend. Maar op dit moment krijgt de Franse president Macron alvast een rondleiding. Voor deze grote pièces de bois qui sont d'un seul tenant. Die viennent de la France entière. Die viennent de la France entière. On a eu beaucoup de donateurs qui nous ont donné des chaînes. Merci beaucoup. Merci. Continue tous ensemble. Merci. Macron vindt het allemaal prachtig. Binnenkort mogen toeristen zich ook weer vergapen aan de Notre-Dame.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 Dat aantal zou nu gestegen zijn naar 29 en mogelijk 31 meisjes. Supporters van voetbalclub Lazio Roma doen aangifte tegen de Amsterdamse burgemeester Halsema. Ze zijn boos dat ze van Halsema niet aanwezig mogen zijn bij de wedstrijd tegen Ajax over twee weken. Vijf jaar na de verwoestende brand is de Notre-Dame weer van binnen te bekijken. De Franse president Emmanuel Macron krijgt een rondleiding. De Notre-Dame werd in 2019 voor een deel door brand verwoest. Vanaf volgende week zaterdag is de Notre-Dame weer open voor publiek. Het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon en het is vandaag 6 tot 8 graden. way that you move. I know I've worked well, so there's no use in fighting, babe. can't sneak it, baby. van Zandvoort, Zandvoort.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 In the back of my car. If you keep talking that blah, blah, blah, can't get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket the jukebox.